Vijf uur. Christian Bonenbakker gehuldigd. Gisteren stelde PSV de 24e titel veilig door een 3-0 overwinning op Ajax. De spelers vertrekken rond deze tijd voor een rit op de traditionele platte kar door Eindhoven. Ze beginnen bij het PSV-stadion en eindigen bij het stadhuis. De rit van 3 kilometer duurt ongeveer 2 uur. Rond 7 uur laten trainer Philippe Cocu en zijn spelers op het Stadhuisplein de kampioenschaal zien aan de fans. De huldiging is live te volgen op nos.nl. Een meisje van 14 is overleden na een aanrijding met een bus in Gouda. Meerdere mensen hebben het ongeluk aan het begin van de middag zien gebeuren. Het meisje werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe ze onder de streekbus terecht kon komen. De chauffeur wordt door de politie gehoord. Getuigen van het ongeluk in Gouda krijgen slachtofferhulp aangeboden. De politie heeft vier mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme. Ze zouden onder meer van plan zijn geweest een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. De verdachten van Marokkaanse afkomst kwamen in beeld door een geluidsfragment van de AIVD in een ander onderzoek. Daarin wordt gesproken over een aanslag op het Turkse consulaat. Dierentuin Artes heeft dit weekend twee jonge, vale gieren uitgezet op Sardinië. De Amsterdamse dierentuin werkt mee aan een project dat vale gieren herintroduceert op het Italiaanse eiland. Een aantal daar liep sinds de jaren 70 terug... doordat boeren vergiftigde karkassen op hun land legden... om roofdieren te doden. Als aaseters werden de vale gieren hier ook het slachtoffer van. De KNVB heeft Sparta-speler Michiel Kramer voor zeven wedstrijden geschorst. Aanleiding is de rode kaart zaterdag in de wedstrijd tegen Vitesse. Kramer kreeg een beuk van Vitesse-speler Alexander Butner... waarop hij zijn noppen in het gezicht van Butner zette. Kramer heeft de schorsing geaccepteerd en excuses aangeboden.